In hun gezicht is een mortiergranaat ontploft. Een van de mannen is een oog kwijt en beide hebben botbreuken in het gezicht... De twee staken het vuurwerk gisteravond laat af op een trapveldje. Op de tast gingen ze na de explosie op zoek naar een huis in de buurt. De bewoner die de deur opendeed heeft slachtofferhulp gekregen. De slachtoffers zijn 32 jaar oud en komen uit Den Bosch en Berlicum. Bij hen thuis heeft de politie later nog meer illegaal vuurwerk van de zwaarste categorie gevonden. De onderwijsinspectie hoeft een kritisch rapport over het Haga Lyceum in Amsterdam niet in te trekken. Volgens het gerechtshof heeft dat geen zin meer omdat het rapport al bekend is gemaakt en het geen invloed meer heeft op de schoolkeuze van de ouders voor dit jaar. In het rapport dat in juli verscheen staat dat de islamitische school leerlingen de waarden van de democratie en de rechtsstaat niet bijbrengt en dat het bestuur zich schuldig maakt aan zelfverrijking en financieel wanbeheer. Het schoolbestuur van het Haga probeerde publicatie tegen te houden... maar kreeg ongelijk van de rechtbank. Daartegen ging de school in hoger beroep. Dat is dus nu afgewezen. De Nederlandse overheid houdt opnieuw meer geld over. In de eerste negen maanden van het jaar was er een overschot van meer dan 14 miljard euro. Er komt via belastingen en sociale premies meer geld binnen dan eerder was becijferd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de overheidsschuld nu lager uitkomt. En hoewel de uitgaven stijgen, komt er nog altijd meer geld binnen dan eruit gaat. Het weer. Op veel plaatsen regent het. Vooral in het noorden blijft het lang nat. Het wordt vanmiddag tussen de 6 en 10 graden. Eerste kerstdag start met hier en daar buien. In de middag grotendeels droog met nu en dan zon.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 She is such a fragile thing. Lord, I hate to make her cry. So I broke it to her gently when I told her goodbye. Country bands uit de jaren 90. Dat was Confederate Railroad en She Took It Like a Man. En dat nam ons terug naar de 1992. We gaan verder terug in de tijd. Terug naar 1967. En dat doen we met de man die de bijnaam had. De Jolly Green Giant. En dat omdat hij eh, redelijk groot uitgevallen was. En ook een hele diepe stem had. Over wie hebben we het? We hebben het over Jack Green. En die zingt over... All the time me Meestal horen we alleen maar college Love van ze. Maar kwam deze tegen dat is toch wel heel mooi geproduceerd. Hoogste tijd om die een keer te gaan draaien in The Legends. Hoogste tijd voor de spiegelplaat. En normaal gesproken hebben we twee vaste items in dit programma. De ene is dat we altijd een plaat draaien van Jim Reeves. En de andere is de spiegelplaat. Ik denk Waarom zullen we dat deze week niet eens een keertje combineren? Inderdaad, in de spiegelplaat Jim Reeves met I Fall to Pieces. En daartegenover staat de dame die deze plaat eh, heel bekend gemaakt heeft. En dan hebben we het over Patsy Klein. Hier is twee keer I Fall to Pieces. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I fall to pieces. mercy. never kissed. You want me to forget. Pretend we've never met. grow on me. At last I begin to love him, living in my fantasy. Sometimes love is a daydream, sometimes love is a ball. Next time you wake in the morning, love ain't there at all. Well, that's the danger of a stranger that you meet in the dark. When you let him lead you on until Had hij vorig uur ook al niet wat van Dolly Parton gedraaid? En dat klopt. Maar dit was niet Dolly Parton. Dat is zijn zusje. Stella Parton. En goh, wat klinken die twee, eh, twee op elkaar. Hè? Niet te geloven. A Danger of a Stranger. Ze was niet zo succesvol als, er, eh, als de zusje. Maar heeft toch wel een paar leuke platen gemaakt. Zoals deze Danger of a Stranger. Bill Anderson. My Life. Throw it away if you want to. Nee, doen we niet hoor Bill. You don't understand the pattern of my life because my life has got no pattern. You don't see and you can't feel the wind that's blowing at my back and saying, Move, boy. You think this burning fever in my heart is just a folly, and I'm throwing away my happiness by leaving you. Well, it's my life throw it away if I want to. I've tried my best to plant my feet and stay with you, but all I feel is roots grow. And what man wants a woman who won't satisfy his heart and soothe his ego? I sleep all day and run all night, and you tell me that that ain't right. That ain't what the husbands of your friends do. But it's my life. Throw it away if I want to. You try to make me think my nonconforming life has colored me some evil shade delight in filling up my mind with little bits of guilt you think I ought to feel. Well, I'm tired of feeling guilty and I'm tired of having nothing and I'm throwing away this life you've had me shackled to. It's my life. Throw it away if I want to. i the best to plant my feet and stay with you, but all I feel is roots grow. And what man wants a woman who won't satisfy his heart and soothe his ego? I sleep all day and run all night, and you tell me that that ain't right. That ain't what the husbands of your friends do.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 als je op dit nummer gaat googlen, dan eh, lopen de meningen ervan eh, uiteen. Wat is het nou? Is het easy listening? Is het jazz? Is het country? Hmm, ja, wie weet het. Maar de plaat heeft in de country hitlijsten gestaan, dus hij is voor mij gewoon country. En de meningen mogen uiteenlopen en wat je ervan denkt, mag je natuurlijk zelf weten. Maar dit was Crystal Gale en Don't It Make My Brown Eyes Blue. Ik had het vorige uur al beloofd. Nog een lekkere instrumentale. Hier is Chad Atkins met de San Antonio Rose. Dat was de Charlie Daniels Band. Ehm, we zitten alweer in het laatste half uurtje. Dus we gaan snel door, want ik heb nog een oude platen voor je. En die moeten we nog wel een beetje proberen eruit eh, te drukken in het laatste half uur. Dit is de Desert Rose Band. En he's back and I'm blue. You turn away, you won't look at me. You seem to think that I just can't see. I was hoping when we try. We know all the ways to make each other cry. us by when we try. Timmy Wynette, we sure can love each other. We gaan naar Billy Crash Craddock. I Cheated on a Good Woman's Love uit 1978. tell a story that I hope will teach listen to you all. I'll lay it out so there won't be a doubt how I brought my kingdom to its fall. Cause I've cheated on a good woman's love. I didn't know that it would. that deep inside I knew I needed more. I lied and then I went and lied again. Now in my dreams I'm haunted by these ghosts. Cause I cheated on a good woman's love. I didn't know that it would turn out this way. Lesson one is when you start stepping out, you gotta start learning how to pay. When she found out, I was just about to tell her all about the evils of my ways. But it's too late, cause when I say I love her, she don't believe a single word I say cheated on a good woman's love. I didn't know that it would turn out this way. sterk. ook Rich Boys op Nashville Legends. De volgende die ik voor je klaar heb staan is van de Nitty Gritty Dirt Band. En die heet Fishing in the Dark. Nou hoop ik wel dat ze zo'n dobbeltje hebben met een lampje erop. Want anders dan uh, kan je lang zitten wachten, denk ik. Lazy yellow moon coming up tonight. Shining through the trees. Crickets are singing in a light.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 dat hij ook nog voorbij zou komen. Dit is Hank Williams, de eerste uit 1950, Moaning the Blues. When my baby moved out and the blues moved in... there wasn't nothing I could do. Put Mosey around with my head in my hand, Lord, why did my... I just keep moaning, moaning the blues. I wrote a nice long letter saying, Mama, please come home. Your daddy is lonesome, and all I do is moan. I've been loving that gal for so doggone long, I can't afford to lose her now. I thought it was right. I must have been wrong, cause my head is starting to bow. And now I'm moaning, moaning the blues. laatste platen voor deze week, want het zit er alweer op eh, voor deze Nashville Legends. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Ik hoop jullie dan allemaal weer aan de andere kant van de speakers te ontmoeten. Bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met Ernie Ashworth en They're Fooling You. Dag! Fooling you, they're fooling you. The girls are fooling you. But I'm as happy as I can be. I'm glad the girls are fooling me. They're fooling you. I hear this every day. But I just smile at them and say, I'm glad the girls flew me this way. But when they squeeze and hold me tight and say, Granddad, sweet dreams, good night, I know everything's gonna be alright. I'm glad they're fooling me. They're fooling you, they're fooling you. The girls are fooling you. But I'm as happy as I can be. I'm glad the girls are fooling me. When they squeeze and hold me tight and say granddad sweet dreams good night I know everything's gonna be alright I'm glad they're fooling me They're fooling you, they're fooling you But let's just let them play When they grow up they'll have fond memories of their yesterday They're fooling you, they're fooling But I'm as happy as I can be I'm glad the girls are fooling me But I'm as happy as I can be I'm glad the ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.